Amber Brandsen met het NOS-journaal. De gesprekken over het toonprogramma zijn voor de nacht stilgelegd... en gaan komende ochtend om 10 uur weer verder. Volgens persbureau Reuters ligt er een conceptakkoord. Het Westen wil graag dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt... omdat het denkt dat het land kernwapens wil maken. Iran heeft altijd volgehouden dat de nucleaire activiteiten... alleen maar draaien om het opwekken van energie en medische toepassingen. De familie van Eric Garner, de zwarte Amerikaan die omkwam door gewelddadig politieoptreden, krijgt 5,9 miljoen dollar schadevergoeding. De familie had 75 miljoen geëist van de stad New York. Garner werd bijna een jaar geleden aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. Toen hij protesteerde nam een agent hem in een wurggreep. Karner, die astma had, riep meerdere keren dat hij geen lucht kreeg en verloor uiteindelijk het bewustzijn. Hij overleed in het ziekenhuis. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn rellen uitgebroken bij een traditionele mars. Protestantse betogers gooiden met flessen en stenen naar agenten toen die hen tegenhielden bij de ingang van een katholieke wijk. Een meisje raakte zwaar gewond toen een auto op de menigte inreed. Ook tien agenten raakten gewond. Met de traditionele oranje marsen herdenken protestanten de slag aan de Boyne uit 1690 die door hen werd gewonnen. Blueslegende B.B. King is in mei niet vergiftigd voor hij stierf. Dat zegt de patholoog-anatoom in Las Vegas... die het lichaam van de zanger en gitarist heeft onderzocht. Twee van zijn kinderen hadden om een autopsie gevraagd. Zij vermoeden dat hun vaders dood was versneld door gif... dat hem was toegediend door zijn medewerkers. Volgens de lijkschouwer is de 89-jarige King gestorven aan Alzheimer en ouderdomskwalen.